Levi van Eck met het NOS-journaal. Het cameratoezicht bij slachthuizen moet worden uitgebreid. Minister Schouten wil dat opgenomen beelden automatisch terechtkomen... bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er loopt al een proef met zulk toezicht bij drie bedrijven... maar de minister roept andere slachterijen op zich erbij aan te sluiten. Op die manier wil zij misstanden in de vleesindustrie tegengaan. Het meewerken aan de proef is vrijwillig... al willen sommige Kamerleden dat het verplicht wordt... In de meeste slachterijen hangen nu ook al camera's... Maar die beelden worden niet allemaal gedeeld met de NVWA. De stichting Tuchtrechtbanken heeft een informatieverzoek ingediend bij de ING over de witwaszaak die eerder deze week aan het licht kwam. Zo'n verzoek is de eerste stap naar een tuchtzaak tegen de bankiers die verantwoordelijk zijn. De stichting wil weten of de strafbare feiten ook hebben plaatsgevonden na 1 april 2015. Dat is het moment dat de bankiers eet in Nederland van start ging. Veel apotheken kampen met een tekort aan de meest gebruikte anticonceptiepil. Dat komt door problemen bij de productie van het middel. Als de voorraad in apotheken op is, kan de pil dus niet meer worden ingekocht. Vrouwen kunnen hem daardoor niet kopen. Naar verwachting is de eerste levering weer volgende week... maar dat wil niet zeggen dat alle apotheken de pil dan meteen weer kunnen verkopen. De film Bankier van het Verzet wordt de Nederlandse inzending voor de Oscars. Een selectiecommissie heeft hem gekozen uit negen aanmeldingen. Bankier van het Verzet vertelt het waargebeurde verhaal van de bankier Walraven van Hal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht hij een manier om het verzet te financieren. De film is genomineerd voor 12 gouden kalveren, waaronder die voor beste film, beste regie en beste mannelijke hoofdrol. Het weer later vanavond en vannacht nieuwe buien. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen nu en dan zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend is het op de meeste plaatsen droog.